De kwaliteit van de rechtspraak komt door tijdsdruk in gevaar. Daarvoor waarschuwde president Bakker van de rechtbank in Den Haag in het tv-programma Nieuwsuur. Rechters komen steeds vaker in tijdnood en moeten daarom het vonnis door een medewerker laten schrijven. En bij meervoudige zittingen, waarbij drie rechters een zaak behandelen, wordt het strafdossier vaak onderling verdeeld. De bedoeling is juist dat iedere rechter het hele dossier leest. Dat ze daarna overleggen welke straf passend is. De oorzaak van de tijdsdruk van rechters is volgens Bakker het huidige financieringssysteem. Rechters worden per zaak en per minuut betaald. Tot 2030 zijn er in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen bijna 140.000 mensen nodig. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau in opdracht van minister Klink. Hij wilde meer weten over de verwachte personeelstekorten in de zorg als gevolg van de vergrijzing. Het tekort aan mensen in de zorgsector is nog veel groter dan uit de SCP-raming blijkt. Behalve nieuwe vacatures moet ook een groot aantal van de huidige banen in de sector opnieuw worden ingevuld. De onderzoekers betwijfelen of er genoeg personeel zal zijn om de komende decennia aan de vraag te voldoen. De Cubaanse regering gaat het komende half jaar een half miljoen ambtenaren op straat zetten. Tot 2015 moeten er een miljoen uit. Dat is 20% van het totaal aantal werknemers op Cuba. Volgens de Cubaanse president Castro zijn de ambtenaren overbodig. De pijn van het ontslag te verzachten krijgen Cubanen meer vrijheid om een eigen bedrijfje te starten zal de Cubaanse overheid zich minder met de economische bedrijvigheid bemoeien. De hoop is dat de ontslagen ambtenaren voor zichzelf beginnen en de economie op het communistische eiland een flinke impuls geven. Het weer bewolkt en vanuit het westen breidt een regengebied zich uit over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind die in het noordwesten tijdelijk zelfs hard is, windkracht 7.